Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Meerdere mensen willen meevechten tegen de Russen in Oekraïne. Afgelopen weekend deed de president van het land, Zelensky, een oproep aan buitenlanders om mee te vechten tegen de Russen. Volgens de ambassadeur van Oekraïne heeft een aanzienlijk aantal Nederlanders gereageerd, staat in de Telegraaf. Om hoeveel meldingen het gaat is niet duidelijk. In veel steden in Oekraïne ging vanochtend het luchtalarm af. Correspondent Geert Groot-Koerkamp legt uit wat dat betekent. Dat er dus eh, ja, naast eh, de inzet van grondtroepen ook steeds meer eh, gebruik wordt gemaakt van bombardementen. in, in Kharkov, de grote stad in het, in het noordoosten van Oekraïne, daar was gisteren sprake van zware bombardementen met ook meerdere burgerdoden. En uh, het lijkt erop dat dat die oorlog hiermee ja, een nieuwe fase ingaat. Op social media gaan beelden rond van een raketaanval in het centrum van Kharkov. Dat is de tweede stad van Oekraïne. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn. Ook in Nederland houdt de oorlog veel mensen bezig. Op een hoop plekken worden spullen ingezameld. Ook in Bennekom in Gelderland er ligt een boerderij vol met stapels matrassen, eten in blik en ladingen kleding. Het is een overload en we proberen nu alleen maar te richten op alle medische en de, en de dingen als verrekijkers, walkie-talkies. Nou, het liefst willen ze ook eh, drones en uh, satelliettelefoons, aggregaten, die zijn heel gewild nog. Ehm, en die, die proberen we alsmaar in die vrachtwagen te proppen. En het textiel even voor de volgende lichting. het is heel veel. Vandaag wordt de eerste vrachtwagen ingeladen. Ander nieuws. Op het vliegveld van Eindhoven is net een vliegtuig met bijna 200 Afghanen aan boord geland. Die wilden weg uit hun land nadat de Taliban aan de macht kwamen. Het was alleen moeilijk om weg te komen omdat ze geen papieren hadden, vertelt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn mensen die voor Defensie hebben gewerkt, mensen die voor NGO's hebben gewerkt, die een directe link hebben met eh, Buitenlandse Zaken, ontwikkelingssamenwerking. En ik geloof ook nog een enkele Nederlander met zijn Nederlandse paspoort. En hun gezinnen en hun kerngezinnen. Dat klopt. Het vliegtuig kwam uit Pakistan deze kant op. Op dit moment zitten nog ongeveer 2000 mensen in Afghanistan vast die naar Nederland willen komen. Het weer nog. Het wordt een grijze dag met vooral in het westen en noordwesten ook buien. Het wordt 6 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen naar de Vestingen en Knoop het Eemnes 8 kilometer file. A8 Zaanstad-Amsterdam bij Zaanstad-Zuid 5 kilometer file. Op de A10 voor de Koentunnel vanaf afrit Volendam 5 kilometer file. A22 Beverwijk richting Velsen tussen bij Knopend Beverwijk 3 kilometer. A27 Almere richting Utrecht nog steeds meer dan een half uur vertraging door een reparatie. In 11 kilometer file staat tussen afrit Almere Haven en Hilversum. Verkeer kan omrijden via Almere Amsterdam Amstelveen, A6, A1, A9 en de A2. En tot zover de verkeersinformatie. Het gaat gebeuren. Op het Watertorenplein worden woningen gebouwd. Voor elk inkomen, dus ook sociaal? Ja, daar heeft Partij van de Arbeid voor gestreden. Zodat iedereen kans heeft op een fijn en betaalbaar huis. In het hele dorp gaat dit gebeuren. Bij Strijder, bij de Entree en in Noord, het Kudedeks. Precies, eerlijke kansen voor iedereen. Zo zien wij de toekomst van ons dorp. Waar ideeën meetellen en elke er mee kan praten. Dat is op een nette manier politiek bedrijven.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 Anytime no passionate need you when you still the breath in my lungs. My body shakes till the blood in my face makes me awkward smile and turn around. How do I hold these emotions when you spin my world out of place? One look at me, it feels like everything is written in marker on my face. Ooh. I'm hoping maybe you could tell me now. Am I the only one that's catching butterflies? say sunshine, your sunshine. Your sunshine, your sunshine, your sunshine shining down on me. Oh, your sunshine. your hands up and let me hear the party say. Kind of buzz that's all because this is how we do it. Like you can't dance it like nobody does. This is how we do it. All my neighbors shake out much flavor.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 Et si je comptais combien on est Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité. Mais faut bien changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. never seen you looking so gorgeous as you did tonight. I've never seen you shine so bright. You were amazing.